Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De dassen die onder het spoor wonen bij S in Brabant worden daar weggehaald. ProRail heeft daar toestemming voor gekregen. De beschermde dieren zorgen voor veel treinproblemen. Doordat ze onder het spoor hebben gegraven... ligt het treinverkeer tussen Den Bosch en Bokstel sinds dinsdag stil. Op veel meer plekken rond het spoor bouwen dassen hun huizen. Volgens deze boswachter kunnen we veel meer doen om dat minder aantrekkelijk te maken voor de beesten. Je kan dus kijken of er in natuurgebieden natuurgebied ernaast wat aan de hand is. Of er iets aan de hand is in het, in, in het platteland wat er langs ligt. Eh, je kan her en der een kunstbouw neerzetten, een kunstburg, net als een vogelhuisje. Zodat ze liever daarin gaan zitten. Dus er zijn heel veel oplossingen, manieren hoe je dit kan gaan sturen. Maar we moeten daar van tevoren op anticiperen. Ook in Friesland is er een dassenprobleem. Het herstel daar gaat zo'n drie weken langer duren. In Frankrijk liepen gisteravond protesten weer uit op rellen. Mensen gingen massaal de straat op omdat ze het niet eens zijn met de verhoging van de pensioenleeftijd. 172 mensen zijn opgepakt. Bijna 150 agenten raakten gewond. Al wekenlang is het onrustig in Frankrijk en wordt er gestaakt in het OV en door vuilnisophalers in Den Bosch is gisteravond een man opgepakt die bij een politiecontrole weigerde te stoppen. Hij werd in Limburg al staande gehouden, maar ging dus toch door. Na een politieachtervolging met auto's en helikopters werd zijn auto in Den Bosch klemgereden. Hij wist zich nog even te verstoppen in een huis, maar werd uiteindelijk dus aangehouden. En de twee ganzen die in een huis van studentenvereniging Vindicat werden gevonden... hebben een nieuw stekkie. De beestjes werden twee weken geleden gered door de dierenambulance. Ze waren waarschijnlijk onderdeel van een ontgroening. Het zag er toen niet best voor ze uit. Dat ze bang waren is een ding wat zeker is. Ze kregen brood, maar ze hebben gewoon gras nodig. Plus dat die beestjes gewoon zo bang waren. Het hoort gewoon niet. De gevangen ganzen zorgden voor veel ophef. De leden van Vindicat werden geschorst. Nou kregen ze veel bedreigingen binnen. Waar de ganzen nu wonen is geheim. Volgens de dierenambulance gaat het om een paradijsje. Een plek met een grote tuin en een vijver. Het weer nog, er zijn gebieden met regen, maar ook opklaringen met vanochtend best wat zon. Later vandaag dan zijn er weer meer buien met ook kans op hagel of onweer. Het wordt 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog één file op de A10 West richting Den Haag en Rotterdam na een ongeluk bij Osdorp.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 the shadows, protecting his fellows From sun up to the moon on his back Sent the villains to Hades, a hit with the ladies A stallion in the sack You can't get your laugh back when right follows left Jack, the more you see, the less you know When others would leak it, his service, his secret place God, when it's your time to go train a country safe and sound with villains six feet underground and no one knows cause no one's found any trace of a man for all seasons loves him and leaves him alone so alone and you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when and who up a creek with no canoe watch out for the man for all seasons loves him and leaves him alone baby, it's so elementary For the man never near Stop your life with one stare See the film, you'll know how it goes But this ain't no fiction Just check the nation Quit pro quo A pro's pro hey, Fellas, don't be jealous When they made him, they broke the mold So charismatic, about it now for prematurely shooting is low. Ah! Queen of country, safe and sound, with villain six feet underground, and no one knows, cause no one's found any trace of a man for all seasons. Loves him and leaves him alone, so alone. And you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when, and who a creek with no canoe Watch out for the man for all seasons Loves them and leaves them alone So because my dreams are bursting at the seams.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 zijn zelden van plan zich te laten uitkopen, blijkt uit een rondgang van NRC. De krant sprak er 28 en van hen overweegt slechts drie om zich te laten uitkopen. De Tweede Kamer wil af van tijdelijke huurcontracten... omdat die niet tot meer aanbod van huurwoningen blijken te leiden. De meerderheid van de Kamer wil tijdelijk verhuur alleen nog in specifieke gevallen toestaan. Premier Rutte overlegt dinsdag met de vicepremiers van D66, CDA en ChristenUnie... over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Alle vier de regeringspartijen leden daarbij een nederlaag.